Cool aan de Gang. Als je denkt, die zijn pas eh, sinds de jaren 80 bezig. Nee hoor, dat is helemaal niet waar. Mm, eind jaren 60, toen waren ze al bezig. Bestaat gewoon al eh, ruim 50 jaar dit orkest. Dit kwam uit een 70s periode van het album Wild and Peaceful. Dit was er toch wel het kleine hitje van. Alhoewel, in Amerika dan. Hè. In Nederland deed het helemaal niks. Jungle Boogie, wel heel erg fijn. Cool and the Gang. En we blijven ons even bevinden in de jungle. Hoor maar. Regen buiten. Tropisch. and on. 1990. Ik was er nog lang niet. Lente 1990 hebben we het er dan over. Ik zag 29 jaar geleden, toen kwam het eh, de hitparade binnen, de top 40. En ehm, het, drie weken. Drie weken stond het erin. Het, eh, het kwam niet verder dan, eh, dan nummer 32. Ja, dat is dan wel een beetje sneu. Zeker omdat het ook nog eens zijn enigste hit was. Maar wel fijn. Innocence, Natural Thing, daarvoor Cool and Again en Jungle Boogie. Even naar de jaren 80. Deed ook helemaal niks hier. Houdini. Ja, en we zijn lekker aan het freaken. En The Freaks Come Out at Night. Daar zingen ze over. Freaks come don't open after dark. And it ain't till 12 till the party really starts. And I always had to be home by 10. Right before the fun was about to begin. Crowds of people lined up inside and out. Just for one reason to rock the house. But in the daytime, the streets were clear. You couldn't find a good freak anywhere, cause. friends come out at night. The friends come out at night. friends come out at night. Freaks come out. friends come out at night. The come out at night. The come out at night. come out at night. freaks come out. freaks come out at night. Now freaks Go out at night, they like to wear leather jackets, chains and spikes. They wear rips and zippers all in their shirts. Real tight pants and fresh mini skirts. All kinds of colors running through their hair, and you can just about spot a freak anywhere. But then again, you could know someone all their life and might not know they're a freak unless you see them at night. Cause freaks come out at night. Freaks come out at night. Freaks come out at night. Freaks come out. Freaks come out at night. Freaks come the place is packed, and when the crowd's like this, I'm ready to rap. But before I could buzz around on the mic, freaks are all over me like white on rice. Freaks come in all shapes, sizes, and colors, but what I like about them most is that they're real good lovers. They do it in the park, they do it in the dark, but most freaks are known for breaking hearts. You can never tell what a freak is thinking of, and you may never catch a freak without at least one glove. They don't walk, when they step, they strut. And nine times out of ten, they drive you nuts. So take my advice, you don't stand a chance. Freaks are so bad, they got their own dance. So if you wanna live a nice, quiet life, do yourself a favor, don't come out at night, cause. freaks come out at night. Freaks come out at night. jullie nooit. Houdini! In Nederland deed het niks, maar ik denk, ehm, als je het algemeen bekijkt, dat dit eh, denk ik wel hun bekendste nummer is. Freaks, come out at night. En zo is het maar net, want we zijn lekker aan het frikken. Het is het tweede uurtje van Break the Week. Je hoort de beste soul, funk, disco. En af en toe ook een mespuntje jazz. En af en toe dan draai je ook iets nieuws. voor uur ook al ehm, wat nieuwe liedjes laten horen. Nieuwe dingen ja, je, je voorgeschoteld, wat het mooi heet. Onder andere nieuwe zin van Salt. Eh, nieuws van Anderson Paak. Ehm, we hebben nog meer gehad. Amber Mark. Change. Dit eh, is ook nieuw. Draai ik ook al een aantal weken. Is al ook eh, al een tijdje uit. Er is ook zelfs al een album. En dit is daarvan uh, de single. Het gaat hier om het orkest Demoted. En dit is hun nieuwste single en die heet Highly Compatible. funky gitaartje erin. The Motet. Het album dat heet uh, Death or Devotion. Dus je mag zelf kiezen. Highly Compatible, dat is eh, de single ook die je zojuist hoorde. En dan even terug eh, naar de jaren... Nou ja, nee, dit is nog net jaren 80. Eind jaren 80, 1989 om precies te zijn. Tone Lock. Je kent hem van, uh, nou eigenlijk van twee hits. Wild Thing, dat was de echte hele grote. Maar dit kwam daarna. I dig it. Ja, dat was maar een heel klein hitje. Funky Gold Medina. Cool, cool and at a ball. and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around. But none of them wanna get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up with LOC? The girls was all jocking at the other end of the bar. Having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why you so fly? He said, Funky Cole Medina. told me a secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass, and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion, and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me and did a wild thing on my leg. He used to scratch and bite me before he was much, much meaner. But now all the poodles run to my house for the funky cold Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got Spuds McKenzie, Alex from Strohs. They won't leave my dog alone with that Medina, pal. I went up to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little funky cold Medina. He said, I'd like a drink. I said, um, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she go lick the lips, and I knew that she was with it. So I took her to my crib, and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. Sheena was a man. So I threw her out. I don't fool around with no Oscar Mayer wiener. You must be sure that your girl is pure for the funky gold Medina. You know, ain't no plans with a man. It's the 80s and I'm down with the ladies. Break it down. a little affection. I took a shot as a contestant on the love connection. The audience voted, and you know, they picked a winner. I took my date to the Hilton for Medina and some dinner. She had a few drinks, I'm thinking soon what I'll be getting. It said she started talking about plans for a wedding. I said, wait, slow down, love, not so fast, i I'll be seeing ya. That's why I found you don't play around with the funky cold Medina. Yeah. You know what I'm saying? Yeah, I know what you're saying. Medina's a monster, y'all. Mm-hmm. Tone Lock. Ja, dat wilde ik dus zeggen. Ik ben hier de disjockey, ho Funky Cold Medina. En ehm, van funky in de titel naar uh, soul in de artiest. Lijkt mij een goed idee. Soul to soul met op vocale Karen Wheeler. Dit is Keep On Moving. Uit hetzelfde jaar. Soul to Soul, scoorde grote hits. Back to Life, Get to Life. Eigenlijk alles met live. Maar ehm, ze hadden ook ehm, ehm, ja, wat vergeten plaatjes. Deze bijvoorbeeld, eh, Keep on Moving. Maar ik zal volgende week zal ik eens eh, A Dream's A Dream draaien. Over vergeten platen gesproken. Laat staan A Dream's A Dream, want ik vond deze al een beetje vergeten. Keep on Moving. Soul to Soul met op Karen Wheeler. Daarvoor Tone Lock en Funky Cold met Dina. Er is een nieuwe Marvin Gaye. and I hate my last chance. I think this is my last chance. My last chance. My last chance. My last chance. You. Hey, baby. May I have this day? zelfs een nieuw album. You're the Man. Dat had eigenlijk uit moeten komen tussen What's Going On, zijn politieke album, en Let's Get It On. Een beetje zijn eh, geilneefkant. Dit is dan de Salam Raimi remix. Ja, zo noem je je toch niet als mixer, jongens. Eh, het is nou eenmaal zo. Ik heb het niet bedacht. Marvin Gaye, My Last Chance. Voor de rest gewoon, ja, prachtig, prachtig liedje. Niks mis mee. Oh, oh, dan rijdt in één keer hier Mercedes langs. Kijk maar nou. Ja, ja, ja, ja. Ehm, ja, breek de week. Luister je naar de beste soul, funk, disco en af en toe een mespuntje jazz. Marvin Gaye, My Last Chance. Ja, en deze dame kennen we er nog. Eind jaren 80. Pebbles, zo heten zij. De Mercedes Boy. via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomopgoorlen.nl Soul, Yeah, yeah! Tower of Power! Oh. oh. Hierheen. Soul even capital S. Hun enige hit. Andere dingen hoor je ook eigenlijk bijna nooit. Maar hier wel hoor. Regelmatig draai ik ook andere dingen. Bijvoorbeeld ehm, Down to the Nightclub. Laatst nog gedraaid. Maar ook uh, eh, Dicker on James Brown. Eh, binnenkort eh, dan maar eens, eh, even denken hoor. So much oil in the ground, die zou ik binnenkort eens doen dan. Maar Tower of Power, het orkest bestaat al ehm, ja, ruim 50 jaar volgens mij. Vorig jaar nog een nieuw album uitgebracht en ja, het is eigenlijk altijd goed. Soul with a capital S, daarvoor Pebbles, General van Girlfriend, maar dit was de Mercedes Boy. en John Mayer. De nieuwe single. Breek de week, de beste soul, funk, disco en af en toe mespuntje jazz. En zal ik eens iets, een hele schokkende, ja, iets, heel schokkends vertellen. Curtis Mayfield scoorde nooit een hit in Nederland. Zowel Superfly, dus die je nu hoort, als Pusherman, als zelfs Move On Up, hebben nooit de top 40 gehaald. Maar wat is het goed hè? Curtis Mayfield. and Superfly. beste die dit genre ooit gehad heeft. Eh, dat mag je zeker eh, wel stellen. Die conclusie mag je zeker wel trekken. Curtis Mayfield. Je had natuurlijk uh, eh, Pusherman, Move Up. Maar ah, deze is ook natuurlijk heel erg fijn. Superfly. En dan gaan we van de 70s in één keer zo hup, door naar de 90s. Sean Christopher, haar enige hit. Dat is deze. Don't Lose The Magic. Misschien denk je wel, uh, Curtis Mayfield. Leuk en aardig. Ik dacht dat het meeviel, maar eh, dat valt wel mee. Misschien denk je wel van, eh, nou, ik vind jean Chris toffer. Wat me sterk lijkt, maar het kan, hè. Don't Lose the Magic was dit. Enige hit voor die dame, Sean Christopher. Don't Lose the Magic, begin jaren 90. En dan weer even iets nieuws, alhoewel... Het klinkt alsof het al 50 jaar oud is, alsof het al sinds de jaren 60 op een stoffige plank ligt. Maar het is helemaal nieuw, de nieuwe single van Lee Fields and the Expressions. You're what's needed in my life. First of all, finding words to express my feelings is almost impossible to do. When it comes down to talking about you, you're more valuable than gold, girl, than anything else in this world. And I'm so proud to say you're my girl. You're what's needed in my life. niks fout doen. Hij heeft een nieuw album uit, al een maandje of zo. Misschien wel twee, eh, anderhalf, geen idee. Maar het is, eh, het is wel fijn. Oh, even kijken, daar gaan we, daar gaan we Even kijken hoor. Uh, na, na, na, ja. Lee Fields. Ik ga het toch nog mis op het laatste. Lee Fields and Expressions van dat nieuwe album It Rains Love. Dus Yo What's Needed in My Life, de, de nieuwste single is dat. Dead alweer. Gaat snel. Dit is eh, Lodette Holloway en Love Sensation. Geweldig. Love Sensation, Loletta Holloway. En tot zover eh, deze Break de Week van eh, woensdag 1 mei 2019. Beste soul, funk, disco en hier is dan dat. Af en toe mespuntje jazz. Ik spreek je vrijdag graag weer. Dan weer een eh, nieuwe Het Houdt Niet Op tussen 7 en 10. Met mij, Maarten van den Hout ik vind het wel een mis mysterieus einde. Het is een grote trompettenraag. Ja, raar, maar wel goed. Miles Davis, zo wat.